Michel Koenen met het NOS-journaal. Haiti heeft Amerika en de VN gevraagd om hulp bij de bescherming van belangrijke plekken... zoals vliegvelden, havens en de energieinfrastructuur. De regering vreest na de moord op president Moise... dat ook belangrijke infrastructuur een doelwit kan zijn. De president werd woensdag doodgeschoten. Over de toedracht is nog niets bekend. Wel zijn al 17 mannen opgepakt, drie anderen zijn gedood... en acht verdachten worden nog gezocht. In Haiti is nog altijd niet duidelijk wie het nu voor het zeggen heeft. Meerdere mensen claimen de macht. De corona-risiconiveaus van de veiligheidsregio's gaan omhoog. Twee regio's zitten op zeer ernstig, tien regio's in ernstig... en in dertien regio's is risiconiveau zorgelijk van kracht. Om welke regio's het precies gaat is niet bekend. En gisteren stonden 10 regio's nog op waakzaam, het laagste niveau... en 15 regio's op zorgelijk, het tweede risiconiveau. Een aantal adviezen uit het spoedadvies van het OMT is niet overgenomen door het kabinet. Zo moesten de maatregelen al voor het weekend ingaan. Ook pleit het OMT voor kortere openingstijden van de horeca... en maar acht bezoekers thuis ontvangen. Of een dringend advies om geen feesten thuis te organiseren. Politie en justitie vrezen een zeer gewelddadige bevrijdigingspoging... om Ridouan Taghi uit de extra beveiligde inrichting in Vught te halen. Dat meldt de Telegraaf op basis van een uitspraak van de beroepscommissie... van de Raad voor de Strafrecht Toepassing en Jeugdbescherming. Nog voor zijn arrestatie in Dubai twee jaar geleden... zou Taghi al plannen hebben gehad om zich uit de gevangenis te laten bevrijden. Zijn neef zou op zoek zijn naar mensen om de uitbraak uit te voeren... Daarvoor zou Taghi tientallen miljoenen euro's beschikbaar hebben gesteld voor een eigen ontsnappingsfonds. En ook zouden er plannen zijn om een Nederlandse diplomaat te ontvoeren als wisselgeld voor zijn vrijlating.